Dat soort verwijtende teksten worden vaak geplaatst onder berichten over verkeersongevallen of misdrijven. Slachtofferhulp Nederland hoopt met de campagne dat mensen beter nadenken voordat ze kwetsende opmerkingen plaatsen. Omdat slachtoffers en nabestaanden daar veel last van hebben als ze die lezen. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, zijn zeker 69 mensen omgekomen bij een grote brand. Waarschijnlijk zal dat dodental nog verder oplopen. Het vuur woedde in zeker vijf gebouwen, maar is nu grotendeels onder controle. Tientallen gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen in de stad gebracht. De brand in Dhaka zou zijn ontstaan in een gebouw dat werd gebruikt voor de opslag van chemicaliën en plastic. In Nederland hebben ruim 1300 gebouwen slimme systemen die makkelijk te hacken zijn. Daarvoor waarschuwt beveiligingsbedrijf Computest. Het gaat onder meer om systemen voor verlichting, zonwering of beveiliging. Daar zit geen enkele vorm van beveiliging op, waardoor criminelen bijvoorbeeld gebouwen kunnen binnenlopen of kunnen zien wanneer iemand thuis is. Installateurs moeten bij de aanleg van die slimme systemen daarom meer aandacht hebben voor de gevaren, zegt Computest. Lerares Daisy Mertens uit Helmond zit bij de laatste tien finalisten... die kans maken op de titel Beste Docent ter Wereld. Die prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar... die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Zo helpt Mertens kinderen met een taalachterstand... door ze individueel te begeleiden. De winnaar wordt op 24 maart bekendgemaakt in Dubai...